10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De criminele organisatie van Ridouan Taghi had tenminste één corrupt contact bij de marechaussee op Schiphol. Dat meldt NRC. Het contact heeft in 2015 123 keer informatie opgevraagd in computersystemen van de politie. Dat staat volgens NRC in een proces verbaal van een Rijksrechercheonderzoek met de naam Zegekruid. De betrokken marechaussee is dit jaar tot een celstraf van een half jaar veroordeeld... wegens het schenden van het ambtsgeheim. Deze week bleek dat het OM een procesverbaal aan het dossier Taghi had toegevoegd... waarin advocaten van het lekken van geheime informatie worden beschuldigd. En dat leidde tot grote woede bij de advocaten. Tot nu toe is ruim 8,5 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de explosie in Beirut van tien dagen geleden. Toen de landelijke inzamelingsdag van start ging vanochtend stond er ruim 5 miljoen op Giro 555. Over een uur ongeveer wordt de eindstand bekendgemaakt. Spanje verbiedt roken in de buitenlucht op minder dan twee meter van elkaar. Volgens wetenschappers kunnen bij het uitblazen van de rook mogelijk besmette druppeltjes in de lucht belanden. Samenkomen op straat om bier te drinken en te roken, wat in Spanje onder jongeren gebruikelijk is, is ook verboden. En op het Nertse bedrijf in Altvorst in de Gelderse gemeente Westmaas en Waal is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het bedrijf heeft ongeveer 12.000 moederdieren die zo snel mogelijk worden geruimd, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Er zijn nu 31 Nertse bedrijven in Nederland besmet verklaard. Die worden allemaal geruimd. Begin juli is het hygiëneprotocol al aangescherpt en ook geldt een landelijk vervoersverbod. Het weer. De komende uren kunnen stevige regen- en onweersbuien vallen, lokaal met veel regen. of zelfs met hagel. Vannacht wordt het ongeveer 19 graden. Morgen in de loop van de dag weer buien en het wordt morgen 23 tot 28 graden.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 Stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say? Hit me. Da, da, da, yeah, the one and only. You know I'm mobbing with the D.O.D. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is one. De gek wanneer ze horen te laat.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 Nu lig ik hier bij jou En zeg wat is er nou Het is twee uur s'nachts en ik zie je valt langzaam in slaap Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar Maar dat je mij versterkt waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken. Morgen ben ik vast weer mezelf. Ze zegt me als je gaat, vergeet me niet. Ik moet lang. niet weg van jou. Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn. Maar ik beloof je dat ik luister, je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan. Voel jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij. Zelfs met het water aan je lippen heb je zeeën van tijd. En dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken ben ik vast weer mezelf. Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet. Ik moet lachen en zeg zeker niet. Ik ben weg van Cheers. dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. ZFM. Right. To the bank from Iran far and request me banana. May a the girl them banana far. Do all of them a request me banana. They like come and them no want go home. Them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go home. Them it three times, sometime them want four. They like come and them no want go home. We have a seen a girl she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia, so I'm gonna recommend her my banana. mamacita hasta mañana. Eso me duele, eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I me, me banana sweet. Them say de length and me size make them way. You know say, eso me duele. Eso me duele, eso me duele, eso me duele. And girl, I me, me banana sweet. Them say de length and me size make With it, crew drop. one and temptation. New girl from France said them want share one of me say we, me say we, me say we, me say we. Grab me banana until me hit sweet. Them say we, them say we, them say we. Say like, la me say they, me say they, me say they, me say they, me say they. Yo, they like come and now I go home. With it, crew, drop. draai gevonden. Heeft een draai gevonden. Laat hem staan op ZFM.